Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het landelijk wordt opgeheven. Staatssecretaris Dijksma wil de ziekte bestrijden met regionale maatregelen. Het land wordt opgedeeld in vier pluimveeregio's... waar tussen zo min mogelijk contact is. De regio-indeling moet voorkomen dat er contact is... tussen de twee gebieden in Nederland waar veel pluimveebedrijven zitten... de Gelderse Vallei en de Peel. Vrachtauto's die dieren vervoeren mogen maar één bedrijf per keer bezoeken. Het vervoeren van mest en het aanvoeren van nieuwe dieren blijft verboden. De maatregelen gelden voor drie weken. Een jongen van 12 uit het Noord-Hollandse Spierdijk heeft ruim 100 nitraatbommen in zijn slaapkamer bewaard. Hij wilde de bommen verkopen. De politie heeft de explosieven gistermiddag na tips over het illegale vuurwerk ontdekt. In totaal ging het om 117 nitraatbommen. De politie onderzoekt nog waar het illegale vuurwerk vandaan komt. De jongen is doorgestuurd naar bureau HALT. Lewis Hamilton is wereldkampioen in de Formule 1 geworden. De Mercedes-coureur won de slotrace in Abu Dhabi. Halverwege de race was zijn enige rivaal en teamgenoot Nico Rosberg al kansloos. Hamilton verdedigde een voorsprong van 17 punten op Rosberg... maar die had nog voldoende uitzicht op de titel... omdat er tijdens deze laatste race dubbele punten te verdienen waren. Het is de tweede wereldtitel voor Lewis Hamilton. In 2008 won hij ook al. Zwitserland heeft ten koste van Frankrijk de Davis Cup gewonnen. Roger Federer haalde het beslissende derde punt voor de Zwitsers binnen. Hij versloeg de Fransman Gasquet in drie sets. Daarmee kwam Zwitserland op een beslissende 3-1 voorsprong. Met het binnenhalen van de Davis Cup heeft Roger Federer zijn laatste ontbrekende grote prijs veroverd. Het weer vanuit het westen raakt het steeds meer bewolkt en gaat het regenen. Met maxima van 11 tot 14 graden is het vrij zacht. Morgen is het in het zuiden nog kans op regen. Verder droog met wat zon. Het wordt hooguit 11 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.